Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een regeling voor voetballers... die zaken hebben gedaan met matchfixers en dat melden. Eerder pleitte de PvdA daar al voor en de VVD sluit zich daar nu bij aan. Recent kwamen berichten naar buiten over matchfixing bij Willem II. Het beeld dat criminelen vanuit de gevangenis ongestoord doorgaan met hun praktijken is onjuist, dat zegt staatssecretaris Steven. RTL Nieuws meldde vorige week dat veroordeelden vanuit hun cel hun criminele zaken gewoon blijven regelen. Dat was op grond van een onderzoek van het OM. Volgens Steven was dat een onvolledig rapport uit 2013 en is sindsdien een taskforce ingesteld die tientallen gevangenen volgt. Houders van een persoonsgebonden budget hebben vandaag problemen gehad met het indienen van declaraties via internet. De website van de Sociale Verzekeringsbank lag er korte tijd uit en daarna duurde het even voordat het systeem weer vlekkeloos werkte. Kort voor vlucht MH17 werd neergehaald... heeft Oekraïne een overleg gehad met diplomaten. Maar de veiligheid van het luchtruim was geen onderwerp van gesprek. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen. CDA en D66 wilden opheldering over wat er bekend was... over de veiligheid van het Oekraïense luchtruim. Pomphouders in de grensstreek krijgen voorlopig geen schadevergoeding vanwege de accijnsverhoging van 1 januari vorig jaar. Dat heeft de gedingrechter bepaald. Volgens de rechter is het aannemelijk dat de pompeigenaren schade hebben geleden door de maatregel, maar is niet te zeggen hoeveel. Ook daarvoor hadden ze al minder inkomsten omdat veel automobilisten massaal over de grens tankten. Brandstof was toen in Nederland ook al duurder. Het weer. De komende uren daalt de temperatuur weer tot onder het vriespunt. Uiteindelijk wordt het van min 1 aan zee tot min 5 plaatselijk in het binnenland. En plaatselijk kan dan een mistbank ontstaan. En door aanvriezende mist en een lokale bui kan het glad worden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad, is dicht bij de Tunnel. Daar is de aanhanger van een vrachtwagen gekanteld. Het verkeer moet omrijden via de A10 West. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 6 uur vanavond. Er staan inmiddels files op de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Knopen Richting Den Haag 6 kilometer. En voor Knoop richting Amersfoort 3 kilometer. Op de A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 3.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 Talk to me now. Let me inside your mind. Don't comfortable as I am. I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to if I like rejection, I'd audition.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 I'm too hot. hot dance. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot dance. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot dance. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah.